Jobboot met het NOS Journaal. Minister Timmermans is voor Nederland kansievoorzitter Jonker. Dat bevestigen bronnen in Den Haag. Het kabinet wil graag een zware post in de nieuwe Europese Commissie. Eerder werd minister Ploemen genoemd als commissaris. Ook minister Dijsselbloem werd genoemd voor een plek in Brussel. De politie roept mensen op om niet te testen of ze met hun mobieltje 112 kunnen bereiken. Vanochtend werd bekend dat zo'n 50.000 mensen, vooral in de grensregio, het alarmnummer niet met hun mobiele telefoon kunnen bellen. Dat bericht leidt er volgens de politie toe dat 112 elk uur tientallen keren wordt gebeld door mensen die het bereik even willen testen. Volgens de politie kan dat gevaarlijk zijn voor mensen die echt een noodgeval hebben. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2009 extra geld voor een verbouwing toegezegd aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, zonder de Tweede Kamer daarover in te lichten. De Nederlandse Zorgautoriteit kreeg het verzoek de toezegging uit te voeren. Dat meldt het televisieprogramma Zembla. Maar het ministerie mag zich niet bemoeien met beslissingen van de Zorgautoriteit. Een commissie die het functioneren van de NZA onderzocht meldt een vergelijkbare zaak bij het Rotterdamse Oogziekenhuis. Het grootste deel van de Formule 1-teams zit in geldnood. Maar drie van de elf rentstallen zijn financieel solide. Dat zegt de baas van het Zwitserse Formule 1-team Sauber. Volgens haar zijn alleen de topteams gezond. De andere teams draaien verlies of hebben moeite het hoofd boven water te houden. De Formule 1 kampt al jaren met dalende populariteit en trekt steeds minder tv-kijkers. Nederland stuurt volgend jaar 100 militairen naar Afghanistan. Ze gaan naar een gebied in het noorden van het land waar Duitsland de leiding heeft over de NAVO-missie. De Nederlandse bijdrage bestaat uit trainers, medisch personeel en eenheden die zorgen voor transport, beveiliging en logistiek. De NAVO wil voorkomen dat extremisten de macht in Afghanistan overnemen als de ISAF-missie op 1 januari afloopt. Het weer overwegend droog, alleen aan de westkust kans op een bui. Morgen in het noordoosten en zuidwesten eerst wolkenvelden en af en toe regen. In de rest van het land geregeld zon. Het wordt morgen 21 graden, de rest van de week warmer en eh, ook veel zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Zaltbommel 5 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Zevenhuizen 3. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hardingsveld Giessendam 4 kilometer.